Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Joost Klein heeft kort na zijn optreden in de halve finale van het Eurovisie Songfestival... een dreigende beweging gemaakt naar een cameravrouw... omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd. Dat staat in een verklaring van Omroep Tros. Kleine heeft de cameravrouw niet aangeraakt, zegt de omroep. Het incident is gemeld bij de politie en organisator EBU... die besloot om Klein te disqualificeren. Avrotros zegt dat er uitgebreid is overleg met de EBU... en dat er verschillende oplossingen zijn aangedragen... maar de EBU blijft bij zijn besluit. De omroep tekent protest aan tegen de gang van zaken. Een petitie op initiatief van een fan van Joost Klein... is binnen een paar uur nu al 36.000 keer ondertekend. Zwemlessen is zo duur geworden dat steeds meer ouders het niet kunnen betalen. Daardoor leren steeds minder kinderen zwemmen, zeggen experts bij Nieuwsuur. Zwemlessen zijn sinds 2018 bijna 30% duurder geworden. Een A-diploma halen kost ouders nu ruim 700 euro per kind. En dat komt onder meer door sterk gestegen energie- en personeelskosten. Nou, daar hebben nu meer dan twee keer zoveel kinderen geen zwemdiploma als vier jaar geleden. Experts zijn bang dat daardoor meer kinderen zullen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen. Palestijnen verlaten massaal de stad Rafah na een oproep vanochtend van het Israëlische leger om het oosten van de stad te verlaten. Ook in de rest van de stad hebben bewoners hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Israël beschouwt Rafah als het laatste bolwerk van Hamas. Of er een groot offensief op handen is, is niet duidelijk. En de voetbalsters van FC Twente zijn voor de negende keer in 14 jaar landskampioen geworden. Een 2-0 zege in Enschede op Telstar bleef Twente de kampioen van vorig jaar Ajax twee punten voor. Met weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog.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 with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the someone's at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. Somewhere smoking rock now. In and out of lockdown. I ain't got a job now to you, this is just a good time But for me, this is love all night girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, Inga, I know about pain cause Me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more this shit you can't even relate to What would you do if the sun was at home? Crying on the bedroom floor Cause it's already so we're smoking rock now, in and out of I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is all Yo, hold up, hold up, hold up, hold up. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the sun was at home? trying to hold on the cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. was at home, crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone.